René van Brakel met het NOS-journaal. Het aantal overvalliers was in de eerste tien maanden van dit jaar een stuk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat merkt, meld RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie en de branchevereniging van juweliers. Waren het er vorig jaar tot en met oktober 74, dit jaar zijn het er 42. De daling is opvallend omdat de afgelopen jaren juist steeds vaker juweliers werden overvallen. Uit de cijfers zou ook blijken dat de daders vaker worden gepakt. Dat gebeurde in 2011 in 40% van de zaken. Dit jaar is de helft van het aantal overvallen opgelost. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken hoopt dat de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland al voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 zijn gefuseerd. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Volgens Plasterk is het gek als er verkiezingen zijn voor drie provincies als die een jaar later samengaan. Hij erkent dat het krap wordt. In het regeerakkoord hebben PvdA en VVD afgesproken dat Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tijdens deze regeerperiode fuseren. Maar er staat niet bij wanneer precies. Uiteindelijk moeten alle provincies opgaan in vijf nieuwe landsdelen. Dat is volgens de twee partijen efficiënter en goedkoper. In Portugal is een tornado over de Algarve getrokken, waarbij veel schade is aangericht. Zeker 13 mensen raakten gewond, van wie er twee slecht aan toe zijn. Een aantal van hen zat in een auto die door de harde wind omver werd geblazen. Op veel plaatsen sneuvelden daken en ruiten. Op de Portugese tv vertelt een Nederlandse toerist hoe hij zag dat een windhoos twee campers de lucht zoog en verderop hun kop liet belanden. Schrijfster Helene van Rooyen woont in het getroffen gebied en schrijft op Twitter dat ze veel sirenes hoorden, dat er daken waren weggewaaid en er auto's drijven door de vele regen. Het weer nog, vannacht droog. Temperaturen rond het vriespunt.